Visser met het NOS-journaal. Verenigde Staten en Zuid-Korea mislukt. De raket explodeerde enkele seconden na de lancering, zegt een Amerikaanse legerwoordvoerder. De lancering valt samen met een gezamenlijke militaire oefening van Amerika en Zuid-Korea. In Brussel worden vanochtend de slachtoffers van de aanslagen van een jaar geleden herdacht. Rond deze tijd wordt er op de luchthaven Zaventum een minuut stilte in acht genomen. Nabestaanden, overlevenden en ook het Belgische koningspaar zijn bij de herdenking aanwezig. En om 11 over 9 is er ook een minuut stilte op metrostation Maalbeek. Dat zijn de tijdstippen dat de bommen afgingen. Bij de aanslagen in Brussel kwamen 32 mensen om. Ruim 300 mensen raakten gewond. Oxfam Novib zegt dat in Gaza een gebrek aan sanitaire voorzieningen en drinkwater dreigt. Dat zou komen doordat Israël en de Palestijnen zich niet houden aan afspraken die in 2014 zijn gemaakt. Zo zouden essentiële onderdelen voor drinkwatervoorzieningen worden tegengehouden door Israël. daarnaast leiden conflicten tussen Palestijnen tot een slechte coördinatie, zegt Oxfam. Het vrachtvervoer over de weg is vorig jaar met 4% gegroeid. Dat komt door de aantrekkende economie, zegt het CBS. Van en naar buitenland werden minder vervoerd door Nederlandse vrachtwagens. werd vooral steeds vaker door buitenlandse trucks gedaan, voornamelijk uit Oost-Europa. Klanten van de Triodos Bank krijgen helemaal geen rente meer over hun spaargeld. Triodos is de eerste bank in Nederland die de rente op een gewone spaarrekening verlaagt naar 0%. Triodos had al de laagste spaarrente van Nederland, maar nu wordt het dus helemaal 0. Het weer, nu nog koud met temperaturen rond het vriespunt. Later vanochtend schijnt de zon geregeld. In de middag komt er wat meer bewolking bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMWB. Het is niet een hele drukke ochtendspits in de Randstad, maar er zijn toch wel een paar opvallende dingen. De A4 Amsterdam-Rotterdam. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij Den Haag-Zuid. 6 kilometer file, rij voorlopig maar om via de A13. Op de andere rijbaan richting Amsterdam de dagelijkse drukte tussen Leidsendam en Hoogmade. Maar dat levert maar een paar minuten vertraging op. De A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendekido Ambacht en Sliedrecht-West 5 kilometer.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 Ik zit een wolf en alles schapen en de wijzen garantiel daar van mij. Een piramol gestort in brand en je kijkt dat is gebeurd vandaag het wet. En ik beslis wie dat er zal ik een raket wie dat de bladen maar maar dan klinkt u wel een je tringeling.